Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De roostermakers in ons land draaien overuren. Want nog nooit melden zoveel mensen zich ziek als in de eerste drie maanden van dit jaar. 6,3 procent volgens het CBS. In de zorg was het verzuim het hoogst. Griep of verkoudheid is meestal de reden dat mensen bellen naar de roostermakers... gevolgd door psychische klachten, overspannenheid en een burn-out. Donald Trump wist dat hij de verkiezingen had verloren... en riep doelbewust op om het kapitool te bestormen. Het was een koeppoging, blijkt uit de eerste verhoren over die kapitoolbestorming. January 6 was the culmination of an attempted coup. The violence was no accident. It represents Senate Trump's last stand... most desperate chance to halt the transfer of power... Toen Joe Biden de meeste presidentstemmen kreeg... trokken een paar dagen later heel veel mensen naar dat gebouw in Washington... en liep het flink uit de hand. Allemaal omdat Trump daartoe opriep. Bij de kapitoolbestorming vielen vijf doden, waaronder een politieagent. Het kan nog wel even duren voordat de A2 bij Heel in Limburg weer open is. Vannacht kantelde daar een vrachtwagen vol kalfjes. Een paar hebben het ongeluk niet overleefd. De rest liep over de snelweg. Rijkswaterstaat is druk bezig om de boel op te ruimen. En een choco-douche bij de M&M-fabriek in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Daar vielen twee medewerkers van de choco-snoepjes in een tank met chocolade. It was quite the unusual call for help today in Lancaster County. A wild scene after two workers fall into a chocolate tank. Het klinkt zoet, fantastisch en Shaki de chocoladefabriekachtig, maar was het alles behalve. Het was een choco-nachtmerrie, want ze kwamen niet uit die tank. Brandweermensen moesten een gat zagen om de twee eruit te krijgen. De medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat, weten we niet. Het weer nog. Grijs, af en toe een buitje vandaag, vooral in het binnenland. De zon zie je weinig en het wordt 19 tot 22 graden. Het weekend is droger, met meer zon en het wordt ook iets warmer.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 Hete zomerhits. Stefania, mamo, mamo, Stefania. Even wanneer de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege een gebrek aan materieel blijft het Russische leger verouderd materieel inzetten in de oorlog in Oekraïne, meldt het Institute for the Study of War. Zo zouden onder meer mijnen uit de jaren 50 worden gebruikt. Het kabinet hakt vandaag de knoop door over een drastische verlaging van de stikstofuitstoot. Verantwoordelijk minister Van der Wal waarschuwde eerder deze week al dat het voorstel voor boeren in bepaalde delen van het land keihard zal zijn, maar dat ze geen andere keuze heeft. NASA gaat onderzoek doen naar ufo's, oftewel vliegende objecten waarvan de herkomst onduidelijk is. Bekeken wordt wat er al aan informatie over ufo's is en hoeveel meer er nodig is om de onverklaarbare waarnemingen op te helderen. Het weer bewolkt en een enkele bui bij 19 tot 23 graden.